Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft pro-Palestijnse betogers de Stopra in Amsterdam uitgewerkt. Ruim 100 betogers drongen vanavond binnen in het gebouw... waar een opera- en ballettheater, maar ook het stadhuis in zit. Ze schreeuwden onder meer dat burgemeester Halsema moet opstappen. Op social media gaan beelden rond van agenten die de demonstranten het gebouw uitwerken. Een groep probeert het gebouw opnieuw binnen te komen... maar wordt dan door de politie met wapenstokken tegengehouden. Er is zeker één betoger opgepakt. Een vrouw van 34 uit Putten moet anderhalf jaar de cel in... omdat ze jarenlang heeft gedaan alsof ze gestalkt werd. Ze deed zelfs aangifte tegen de zogenaamde stalker. Die man heeft daardoor een jaar lang onterecht in de cel gezeten. Ze werd ontmaskerd in het RTL-programma Zeeman Confronteert. Wij hebben vast kunnen stellen dat hij geen, op geen enkel moment bij jou in de buurt is geweest. Er is maar één verklaring, dat is dat het een gemonteerd geluidsmoment is. Ik Heb het gemonteerd? Nee. Ja, ze beschuldigde die man van bedreiging, belaging, belediging en discriminatie. En later bleek dat de vrouw allemaal berichtjes, kaarten en ook een mes naar zichzelf stuurde. De vrouw bleek een persoonlijkheidsstoornis te hebben... en mag vijf jaar lang geen contact meer zoeken met de man er komen de laatste tijd veel meldingen binnen bij kerken over wonderen. Maria-beeldjes die tranen van bloed huilen bijvoorbeeld. Maar het wordt een beetje te veel van het goede, vindt het Vaticaan. En dus komen er nieuwe regels voor bisschoppen. Want die weten eigenlijk niet zo goed wat ze met al die wonderen aan moeten... vertelt correspondent Andrea Vrede. Wij leven in een supersnelle moderne wereld. En eh, we weten uit goede bron dat er een wildgroei aan meldingen is... van Maria-verschijningen, wenende heilige beelden, wonderdoende relieken. Het houdt niet op, dat gaat meteen meteen de sociale media op. En voor je het weet is het viral. En zie je een nieuwe ziener met boodschappen van Maria op TikTok. En dat kan de kerk niet bijbenen. De lokale kerk weet niet hoe ze daar goed mee om moet gaan. Er waren al regels om te beoordelen of een wonder wel echt gebeurd was. Maar omdat er zoveel nieuwe meldingen binnenkomen... zijn die regels nu strenger gemaakt. Het weer. Vanavond eerst nog wat regen en onweer. Daarna neemt dat af en koelt het af naar 13 graden.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 Do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a pull up. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, killer. It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, bang, killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. it. If you fake it, can't mistake it. back to basics. Cause I hate this mess we're making. If you fake it, can't mistake it. Gotta take it back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics. Back to basics. jack machine. out of some movies. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. here and go and have some fun. But first, you gotta tell me where I know you from. disconnected, disconnected, disconnected, disconnected, disconnected, disconnected, disconnected.